Het leger in Nigeria zegt dat het zo'n 50 strijders van Boko Haram heeft gedood... bij aanvallen op kampen van de terreurbeweging. De afgelopen week viel Boko Haram twee dorpen in het noorden van het land aan... waarbij zeker 20 mensen om het leven kwamen. De militairen volgden de strijders daarna naar een basis in het noorden... Waarbij, waar de kampen met luchtsteun werden aangevallen. Bij aanvallen van Boko Haram zijn sinds 2010 bijna 1800 doden gevallen. De beweging wil een islamitische staat vestigen in Nigeria. De Nederlandse spoorwegen rijden sinds vannacht met de Vira... om te voorkomen dat de trein gaat roesten of onderdelen vast komen te zitten. De acht Vira's die het nog doen rijden eens in de week zonder passagiers... van de werkplaats in Amsterdam naar Maarsen en terug. De spoorwegen zouden nog 16 treinen afnemen van Ansaldo Breda, maar hebben daarvan afgezien na grote problemen met de trein. De twee bedrijven zijn in allerlei rechtszaken verwikkeld. Volgens de NS mogen de treinen rijden in afwachting van de juridische afhandeling. In de roetdeeltjes die bij de brand op een industrieterrein in Zevenaar zijn vrijgekomen zijn vooralsnog geen gevaarlijke stoffen gevonden. Dat zegt het RIVM. Eerder werd gezegd dat bewoners de roetdeeltjes niet moesten opruimen. Ook werd boeren aangeraden om geen gewassen te oogsten en het vee uit de wei te halen. Het RIVM komt de komende dag met de definitieve resultaten van de metingen en een nieuw advies voor de omwonenden van de brand op het industrieterrein in Zevenaar. Serena Williams heeft de finale van de US Open bereikt... waar ze morgen haar titel zou kunnen prolongeren. De Amerikaanse tennister won afgelopen avond in New York... de halve finale van de Chinese Lina in twee sets, 6-0 en 6-3. Net als vorig jaar stuit Williams op de Wit-Russische Victoria Azarenka. Zij won met 6-4 en 6-2 van de Italiaanse Flavia Panetta. Het weer, enkele regen- of onweersbuien, maar in de loop van de nacht op de meeste plaatsen droog. Minima rond 15 graden. Overdag vooral in het westen geregeld zon. In het oosten meer bewolking en kans op een bui. Het wordt 21 tot 24 graden.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 Nachtzuster, nachtzuster, oh, oh, oh. nachtzuster. Yeah. Oh,